bleven altijd vrienden. Na de revolutie in Cuba in 1959 loogde Che Alberto uit om op Cuba te komen wonen. En daar is Granado zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Het weer wisselend bewolkt en overal droog. Minima rond of net onder het vriespunt.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 Gaddafi zei dat tegen het Franse blad Journal du Dimanche. Gaddafi zegt dat hij teleurgesteld is dat het buitenland hem niet steunt in zijn strijd tegen terrorisme. Volgens hem lopen mediterrane landen het risico dat ze te maken krijgen met de jihad als zijn tegenstanders aan de macht komen. De Nationale Libische Raad heeft een crisiscomité gevormd dat moet fungeren als spreekbuis voor de opstandelingen. Het crisiscomité moet bovendien de opstandelingen beter gaan organiseren. De Nationale Libische Raad werd afgelopen dinsdag opgericht door de oud-minister van Justitie Abdel Jalil. Hij is overgelopen naar de opstandelingen. Jalil benadrukte dat de Raad geen buitenlandse troepen in Libië wil, maar wel hoopt hij dat de internationale gemeenschap een vliegverbod instelt, zodat Gaddafi de burgers niet meer kan bombarderen. In Ierland is een akkoord bereikt over de vorming van een coalitieregering. De twee grootste partijen, Fine Gael en Labour, gaan samen regeren. Nieuws werd bekendgemaakt door de leider van Fine Gael, Enda Kenny. Hij wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe premier van Ierland. Het akkoord tussen de beide partijen werd in zes dagen bereikt. Vorige week zondag waren de verkiezingen in Ierland... waarbij het centrumrechtse Fine Gael de grote winnaar werd... gevolgd door de sociaal-democratische partij Labour. Beide partijen maken later vandaag hun gezamenlijke plannen bekend. De Poolse politie heeft 5 miljoen sigaretten en 50 ton tabak in beslag genomen. Het spul lag in een...